Martijn van week met het NOS-journaal. Premier Rutte over de eurocrisis gewaarschuwd dat hij niet op alle vragen antwoord kan geven. Omdat de ministers van Financiën in Brussel nog steeds in overleg zijn, is veel nog niet duidelijk, zei Rutte. Bovendien zou de Nederlandse onderhandelingspositie in Brussel schaden als hij op alle vragen antwoord zou geven. De Tweede Kamer houdt vandaag voor het eerst in bijna 100 jaar een debat op zaterdag. De SP, D66 en ChristenUnie wilden debatteren voor de EU-top van regeringsleiders morgen om de Nederlandse inzet bij die top te bepalen. Het debat is begonnen zonder minister De Jager, die dus nog in Brussel is. Het KLPD onderzoekt of de politie zelf een file heeft veroorzaakt waarop twee vluchtende benzinedieven vanochtend inreden. Daarbij viel een dode, een inzittende van een stilstaande auto. Het gebeurde op A2 bij Apkoude. De benzinedieven waren in Culemborg van een tankstation weggereden zonder te betalen. De politie achtervolgde hen en daarbij werden verschillende politiewagens meerdere keren door de dieven geramd. Bij Apkoude stond een file en daar reed de vluchtende auto op in. De twee verdachten raakten gewond. Zij zijn inmiddels aangehouden. De identiteit van de overleden automobilist is nog niet bekendgemaakt. Morris Tabaksblad gaf het Nederlandse bedrijfsleven een maatschappelijker gezicht. Dat heeft minister Verhagen van Economische Zaken gezegd in reactie op het overlijden van Tabaksblad. De oud-Unilever-topman overleed afgelopen donderdag. Tabaksblad was van 1984 tot 1999 lid van de raad van bestuur van het bedrijf... De laatste vijf jaar was hij voorzitter. Na zijn pensionering leidde Tabaksblad een commissie die een code opstelde voor goed bestuur. Daarbij ging het met name om de beloning van topmensen en om een transparantere bedrijfsvoering. Met die code verbond hij zijn naam aan het antwoord van het bedrijfsleven op boekhoudschandalen en excessieve beloningen, al dus minister Verhagen. Morris Tabaksblad is 74 geworden. Het weer, veel zond is een graad of 11, ook morgen droog en zonnig en dan iets minder koud. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad is de A2 weer open bij Vinkerveen. Het is wel, wel heel druk op de omleidingsroutes op de A1. Amersfoort Amsterdam, bij Laren 3 kilometer. En tussen Blaricum en Knoop nog eens 8. Op de A2 Utrecht Amsterdam nog langzaam rijden tussen Maarsen en Vinkerveen. Maar de rijbaan is dus weer open.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 Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Hallo Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Eh, goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob. En eh, ja, het is weer een zonovergoten gasthuisplein en we gaan weer drie uur live data in. Met om eh, half eh, vier de evenementenagenda en natuurlijk om half drie het weerbericht. En het wordt een eh, prachtig weekend als ik het allemaal goed heb voorbereid. Uiteraard rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. We hebben Zandvoortsnieuws nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen houd uw pen en papier bij de hand. Want wellicht dat er iets informatiefs of een bijeenkomst is waar u graag naartoe wilt. En dan kunt u dat gelijk allemaal even noteren. Voor de rest is het afgelopen week een drukke week geweest in de lokale politiek. En eh, daar hebben we ook nog wat itempjes over. Eh, voor de rest nog eh, ander lokaal en iets minder lokaal nieuws. En het laatste uur hebben we natuurlijk veel sportnieuws. Er is vandaag geen voetbal. Geen voetbal, herfstvakantie neem ik aan. Herfstvakantie, het is een inhaalweekend en Zandvoort heeft niks in te halen. Dus die zijn vrij dit weekend. Goed, luisteraars, ik zou zeggen, we wensen u een zonnige zaterdagmiddag met ZFM en natuurlijk met veel muziek. Uiteraard, maar voordat we daaraan beginnen, vanmorgen rond 10 uur heeft er een binnenbrand plaatsgevonden aan de Rozen Nobels Straat. Daarbij is helaas een zwaar gewonde gevallen. De man moest eh, behandeld worden ter plekke en is met spoed naar het ziekenhuis eh, gebracht voor verdere behandeling. Hoe het eh, op dit moment met hem vergaat, dat weten we helaas niet. Maar in ieder geval heel veel sterkte bij de Rozenobelstraat dus. vanmorgen binnenbrand zo rond 10 uur uitgebroken. En alle troepen waren ruimschoots op tijd aanwezig. Konden helaas niet voorkomen dat de man zwaar gewond raakte. in the morning and I ask myself, it's life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black, my stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro, pull a trigger, kill him, he's a hero. Get it <laughs> to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. can take brother if he's close to me. Uh. I let it go back to when we played as kids, but then That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me just the way it is. Things will never be the same. That's oh, just the way it is. Oh yeah no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people. They'll be acting right. Cause both black and white and smoke tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Selling to the kids. I gotta get paid. but hey, well that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Yeah. Oh, come on. Oh, come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. That's just the way it is. Oh yeah. Oh yeah. We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat Let's change the way we live and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool, but mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat. That's the way it is. Uh that's just the way it is. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same just the way it is. Je hoorde niet van alweer 11 jaar geleden op de Zandvoorts Radio. Dat was de CEO van Tubek en Chasers. Daarvoor trouwens een lekkere disco-klassieker, dat was El Giro. En uh, nee, ik wilde Roof Carter zeggen, ja dat was ook een bekende plaat van hem. Maar dat was de Boogie Down. Inmiddels kwart over twee geweest. Eens even kijken wat het tomaatje tegenover mij allemaal voor ons heeft. <laughs> Nou, Albert-Jan hebben het dan over. Dit wordt een hele leuke middag. Goed, nee, eh, ja, ik was eh, even weg, maar ik ben er dus weer. Maar eh, afgelopen donderdag voor een week was er een hele discussie op het gemeentehuis in zaken de Middenboulevard. Erfpacht of kopen. Want de erfpacht verlengen of de grond kopen. Meer keuzes zijn er niet voor de bewoners in de Middenboulevardgebied van wie de erfpacht binnenkort zal aflopen. Vorige week donderdag, voor een week, gaf wethouder Gert Tonen na een presentatie in de raad tekst en uitleg aan de raad en belanghebbenden in een speciale raadsvergadering informatie. Enkele sprekers en vertegenwoordigers van belanghebbenden en bewoners hadden zich aangemeld om in te spreken. Er zijn eh, in het voortraject meerdere besprekingen geweest met de belangenvertegenwoordigers van de VVE. En volgens Gertonen, volgens mij is er voldoende overleg geweest, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat partijen het dan ook eens zijn geworden. Zo sloot hij de eh, vergadering af. Maar dat betekent nog wat in de toekomst. Als die erfpacht afloopt, dan heb je dus twee opties. Kopen of de erfpacht, maar die zal ongetwijfeld verhoogd worden. Ja, behoorlijk verhoogd volgens mij. Dus eh, ik denk dat dat nog wel zal financiële consequenties eh, gaat hebben voor deze en gene. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel Albert-Jan en straks meer uiteraard bij CFM. Meer nieuws, daar hebben we het dan over. hey, een bekend plaatje. Ik ben Jazeker, jij bent er weer. Gelukkig. Hier is Olori. Albert-Jan. Deze hebben we al een tijd niet gehoord op de radio. Dus ik dacht, nou laten we weer eens gaan draaien. <laughs> Best wel leuk, hè? Hij kan, zo, hij, kan zo, weer mee, hoor. Ja, Black Uhuru hoor je en What Is Life. <laughs> Echt een eh, lekkere plaat uit de jaren 80. Voordat we zo dadelijk het weerbericht voor je hebben, eerst nog even een kort berichtje en een, eh, en een plaatje natuurlijk. Ja, allereerst natuurlijk even de Vrijwilligersprijs 2011 voor de gemeente Zandvoort. Het jaar 2011 is uitgeroepen tot het Europees jaar van, de vrij, van het vrijwilligerswerk. In Nederland zijn zo'n 5 miljoen vrijwilligers actief. Ook veel Zandvoorters zitten erin voor anderen en zijn van onschatbare waarde voor de Zandvoortse samenleving. De gemeente kent dit jaar een prijs toe aan een aan een vrijwilligersorganisatie die met het verrassende initiatief is gekomen wat betreft vrijwilligerswerk. Voorts is er een aanmoedigingsprijs voor de meest inspirerende jonge vrijwilliger. Nominaties zullen worden beoordeeld door onder andere wethouder Gertonen en Ria van Bakel-Nieters van VIP Zandvoort. Half november zullen drie vrijwilligersorganisaties en drie jonge vrijwilligers die genomineerd zijn bekend worden gemaakt. Ze krijgen tijdens een feestelijke uitreiking op 25 november de eer om zich te presenteren. Daarna maakt wethouder Gertonen de prijswinnaars bekend. Nou. En vrijwilligers hebben, hebben we voldoende in Zandvoort. Nou, stel dat we die niet uiteraard, hadden in eh, Zandvoort. uiteraard super trouwens dat ze er zijn. Ja, maar stel dat we ze niet zouden hebben, dan eh, ligt half Zandvoort volgens mij plat. is gewoon geen evenement meer, mogelijk. Nee, je hoort het, ijsbaan, sprookjeswandeling, maakt allemaal niet uit. Al die vrijwilligers zijn hard nodig. Ja, dat blijkt maar weer. Dus vandaar goed, goed eh, initiatief Vrijwilligersprijs 2001 voor de gemeente Zandvoort. Nou, je zei het net al, het is zonnebrillen weer. Dus ja. wel, of dat zo blijft, dat gaan we zo dadelijk horen in het uh, CFM weerbericht om half drie. Is weer even wat zomerse klanken van Alice. Ja, zij mag zeker niet ontbreken in dit programma. Zandvoort op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Hier is Marlolita. Moi, je tv maar aan te zetten, Albert Jan. En wordt helemaal doodgegooid met Ali B. Nou, wij hebben Ali C voor je. <laughs> Is die ook goed? Ja, kan, niet. Jorden Jorde Lolita. Nou, Albert Jan die, eh, zat van de week nog eh, lekker in Spanje. Maar hier hebben we ook lekker Spaans weer. We gaan het van Albert Jan zelf horen. Zie eh, Viva España. Nou, kom erop met de het nou, weerbericht. Ik heb het weer meegenomen, want luisteraars, het wordt een prachtig weekend. Want eh, vandaag ligt een hoge drukgebied boven het oosten van Polen. En het zorgt bij ons voor een prachtige herfstdag met volop zonneschijn. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is in de polder matig en aan zee later vandaag vrij krachtig van kracht. En de temperatuur stijgt naar waren tussen de 10 en 12 graden. Vanavond en komende nacht is het helder en bij een matige en aan zee vrij krachtige zuid- tot zuidoostelijke wind daalt de temperatuur naar waarden tussen de 2 graden in het oosten naar van de regio en naar een graad of 5 aan zee. Morgen profiteren we ook nog van het uh, hoge drukgebied boven het oosten van Europa. En daardoor is het wederom prachtig herfstweer. Met veel zonneschijn. Het blijft droog en waait een matige en aan zee vrij krachtige zuid- tot zuidoostelijke wind. De temperatuur komt op een wat hoger niveau uit en stijgt naar maximaal 13 tot 15 graden. Zondagavond en maandagnacht is het ook helder en, het daalt, en daalt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige zuidoostelijke wind naar waarden tussen de 3 graden in het oosten van de regio regio en naar ongeveer 6 graden vlak aan zee. Maandag is het dan ook een prachtig weer met veel zon. Wel staat er een stevige zuidoostelijke wind tussen het hoge drukgebied boven het oosten van Europa en een lage drukgebied genaamd Leopold ten westen van Ierland. In de polder waait het veelal van krachtig en aan zee krachtig, kracht 5 tot 6. En de temperatuur stijgt naar maximaal 13 tot 14 graden. Maandagavond is het dan nog helder, maar dinsdagnacht neemt de bewolking toe op de nadering van een front. Verbonden aan depressie aan deze depressie die vanuit Ierland deze kant op komt. Het blijft dan nog wel droog en er waait een vrij krachtige tot krachtige zuidoostelijke wind. De temperatuur daalt tot 6 tot 8 graden. En dat tot, slot, dinsdag krijgen we te maken met een front, met dit front verbonden aan de depressie. En daardoor heeft de bewolking de overhand en valt er een wat lichte regen en motregen. De wind waait nog steeds uit het zuidoosten en in over land meest matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 13 graden. Dat was het weer. Het weerbericht op CFM. Elke zaterdagmiddag rond half drie te horen. Wil je het weer nalezen? Dat kan op www.meteopagina.nl www.mediapagina.nl En eh, zit of lig je nou lekker op het strand? Dan kan je even je mobiel erbij pakken. Tik eh, je in www.mediapagina.nl slash mobiel. En dan eh, zie je het weerbericht van onze eigen weerman Lex van der Hoorn. Lekker zonnig weer voor de komende dagen. Dat hoorden we zojuist en er hoort ook zonnig muziek bij.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 The rhythm is hot, moving fine. Come on, party people, shake your body line. Volgens mij hebben we een beetje de zomer eh, in ons bol, Albert vanmiddag zo op deze zaterdagmiddag. Net, zo, net zoals die mensen hier voorbij lopen. Jongen, joh, allemaal zonnebrillen, wandelende zonnebrillen noemen ze. Walking glasses. Walking glasses. <laughs> de Anne, wat sneu. <laughs> En eh, de Soca Dance, eh, speciaal voor rapper gedraaid. Oké. <laughs> oh ja, ik wil nog één ding tegen je zeggen. Wat is het leven toch verrukkelijk, hè? Gewoon. Verrukkelijk, jij zegt het juist. Ik kom daar straks nog even op terug. Oké. allereerst natuurlijk met deze schitterende ja, herfstweer is er voor de jongeren morgen iets heel moois georganiseerd. Want morgen eh, organiseert het IVN Zuid-Kennemerland in samenwerking met Waternet een spannende wilde herfst excursie in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Kinderen van 6 tot 12 jaar gaan onder begeleiding van de IVN natuurgidsen als echte natuurvorschers in de schemering op zoek naar de wilde herfst. Struinend door de duinen op zoek naar diersporen, naar burlende herten en naar bijzondere paddenstoelen. Trek stevige schoenen aan en neem je verrekijker mee. Ouders gaan niet mee. De excursie begint om 4 uur bij de ingang Zandvoortselaan en duurt anderhalf uur. Aanmelden vooraf is niet nodig en deelname is gratis, maar een toegangskaart is uiteraard verplicht. En ik zou tegen de kinderen wel zeggen tussen 6 en 12 jaar, ga door want het is prachtig, die herfstkleuren in de duinen en uh, al wat je nog al meer tegenkomt. Dus ga mee morgen om 4 uur en meld je bij de ingang van de Zandvoortse Laan. Je moet alleen een beetje stevig in je schoenen staan. Dan mag je meedoen, toch? Dan mag je mee. Ah, oké. Nou, de deelname is heel gratis. Wel een toegangskaart. Uiteraard verplicht, zoals eh, Albert Jans juist vermeldde. Door met de muziek op de zaterdagmiddag van CFM. Tot aan 5 uur. het op zaterdag met nu David Christon. Christie. <laughs> blijft nog altijd een van de favoriete platen van mij uit de jaren 80. Jorden Duo, Ashford en Simpson en Solid as a Rock. Ja, een plaat eh, die zeker mag zijn. Volgens mij uit 3 eh, of 84. Als ik het allemaal goed heb in ieder geval. Nou, ik reken hem goed. Zoiets, dankjewel. <laughs> Goed, eh, dit is wat voor de oudere luisteraars. Maar uh, aanstaande maandag 24 oktober organiseert het steunpunt ook Zandvoort aan de Vlemingstraat 55 de voorlichting De kunst van het ouder worden. Stilstaan en doorgaan bij ingrijpende verandering. De middag is van 2 tot 4 uur. Deelname is eh, gratis. U moet zich wel even aanmelden op telefoon 5740330 5740330 hier kunt u ook eh, de belbus voor het vervoer er naartoe bestellen. De middag gaat over hoe kan ik positief in het leven blijven staan? Hoe kan ik omgaan met verlieservaringen? Juist als we ouder worden maken we veel mee en is het niet altijd gemakkelijk om positief te blijven. Deze vragen staan centraal op de voorlichtingsmiddag. De film De kunst van het ouder worden, stilstaan en doorgaan naar ingrijpende veranderingen brengt een aantal mensen in beeld die veel hebben meegemaakt. Zij vertellen over hun leven en hoe, het, hoe zij zich staande hebben weten te houden naar deze ingrijpende veranderingen. Aanstaande maandagmiddag 2 uur eh, in het steunpunt ook Zandvoort aan de Vlemingstraat 55. Nou, toch belangrijk om erbij te zijn, denk ik. De kunst van, het, ouder worden. Hoe word je oud? We doen ons best toch, Albert-Jan? We zijn goed onderweg, toch? <laughs> oh, oké. Af en toe hebben we daar de twijfels bij, maar goed, maakt allemaal niet uit. De muziek is wel lekker zo op de zaterdagmiddag bij CFM. En de zon schijnt, en dat zal je weten ook. Hier is Silo Green and I Want You. Hey, I love the nightlife, yes I do. It's so much fun. And before you know it, I here comes the sun. Sweetheart, it's been real, but the thrill is gone. Mm. The silence is like a spirit that, that picked my house to haunt. but I know it's there, so I inside I need some help. Or you can have anything you want with your bad self. I like her cause she's smart, but she's still sexy. She is something else. Oh, that's why I want in het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Ja, klap maar lekker mee, dat mag. Jorden, Sheila Green en I Want You. Zo dadelijk, na drie uur zijn we er weer. Uiteraard twee uur lang nog Zandvoort op zaterdag. Heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio.